Clemens Peters met het NOS Journaal. De ministers De Jonge en stootwapen door agenten in een verpleeghuis in Rotterdam. De politie gebruikte de taser om een agressieve, demente man te kunnen boeien. De man van 73 had met een metalen voorwerp een raam vernield en zichzelf verwond. Minister De Jonge van Volksgezondheid vindt dat een stroomstootwapen eigenlijk niet in een verpleeghuis gebruikt zou moeten worden. Maar hij wil eerst het onderzoek naar het incident afwachten. Minister Grappenhuis van Justitie en Veiligheid wijst erop dat de situatie ook voor de agenten zelf heel akelig was. De rechtbank in Utrecht heeft een jongen van 17 uit Den Bosch veroordeeld voor doodslag op het 14-jarige meisje Savannah uit Bunschoten. Hij kreeg twee jaar jeugddetentie en jeugd-TBS. Dat is de maximale straf in het jeugdrecht. Angelo S. is niet veroordeeld voor moord. De rechtbank gelooft niet dat hij een vooropgezet plan had om Savannah te doden. De grote pinstoring van gisteravond is veroorzaakt door een softwarefout. Dat zegt Mastercard, het bedrijf dat verantwoordelijk was voor de storing. Een deel van het betalingsverkeer werd door de storing platgelegd. Dat heeft winkeliers naar schatting miljoenen euro's gekost, zegt Detailhandel Nederland. Reservisten gaan de taken van beroepsmilitairen overnemen bij een terreurdreiging. Dat zegt luitenant-kolonel Van Wijk in het AD. Reservisten zijn deeltijdmilitairen die ook een reguliere baan hebben. En door hun inzet hebben beroepsmilitairen tijd voor ander werk. De verdachte die is aangehouden voor de dood van een Utrechtse studente is haar ex-vriend. Dat heeft de politie bevestigd. De 31-jarige man uit Nieuwegein zat onlangs al drie dagen vast... omdat hij de studenten zou hebben gestalkt. Sindsdien had hij een contact- en locatieverbod. Kennissen van de vrouw zeggen dat zij, nadat ze het had uitgebaakt... doodsbang was voor haar ex. Het weer. Op steeds meer plaatsen zon. In het noorden kunnen wolken vanaf zee binnendrijven... en landinwaarts ontstaan er dan stapelwolken. Het blijft wel overal droog en het wordt 22 tot 27 graden.